Dus dat je altijd op loopafstand van je huis een locatie hebt waar je bijvoorbeeld je telefoon kunt opladen, waar je mensen die vermist zijn op kunt geven, waar je nood eh, eh, eh, voor, waar je communicatie kunt krijgen krijgen vanuit de overheid. Eh, dus die gaan we inrichten. Het idee is dat die steunpunten onder andere in de honderden brandweerkazernes in ons land komen. De brandweer is al met het plan bezig. Nou, we denken aan een basis van de 965 brandweerkazernes met eromheen een ring van 3600 punten in Nederland. Zodat voor iedere Nederlander ook ergens niet te ver reizen ook zo'n punt kan zijn. En mensen dat ook van tevoren weten. Het kabinet trekt er dit en volgend jaar zo'n 30 miljoen euro voor uit. Voor een tekort aan stroom hoeven we de komende vijf jaar niet heel bang te zijn, zegt de beheerder van het stroomnet, Tenet. Maar daarna wordt het onzeker het komt doordat er in 2030 veel gas- en kolencentrales gaan sluiten... die eventueel extra stroom kunnen maken als dat nodig is. Oekraïne ziet het toch zitten om te praten met Rusland. President Zelensky heeft een team naar Turkije gestuurd... om te praten over een staakt het vuren. Het is voor het eerst in drie jaar dat Oekraïne en Rusland direct met elkaar gaan praten. Vanavond kan je weer op de bank ploffen als je van het Songfestival houdt. De tweede halve finale staat op het programma. Daar treedt ook Israël in op. En vanwege de situatie in Gaza is niet iedereen het daarmee eens. En gaan mensen in het Zwitserse Basel de straat op. Now with the Eurovision here in Basel, where I actually live, and them allowing Israel to participate, um, I feel like I have to. <laughs> I have to come and support. De tweede halve finale is vanavond vanaf 9 uur op NPO 1. Het weer, de zon is er ook de komende uren nog bij. Vannacht is het helder en komt het af naar een graad of 5. Morgen langs de kust veel wolken, op andere plekken regelmatig zon bij 15 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het ook behoorlijk drukke spits. 140 kilometer file bij elkaar. A4 Den Haag-Amsterdam voor knooppunt Nieuwmeer. Dik 20 minuten oponthoud. A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidsendam een ongeluk. 12 kilometer file, dik een half uur vertraging. Hoofdrijbaan is daar dicht. Alles verkeer moet via de parallelrijbaan of richting Den Haag omrijden via Wassenaar over de A44. A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 een kwartier vertraging. A9 Alkmaar-Diemen bij knooppunt Holendrecht 10 kilometer file vanaf Badhoe Hoeverdorp duurt er een half uur langer over. Half uur vertraging ook op de A10 Zuid, de buitenring.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 Or the police shut us down, down. Police shut us down, down. Ho, ho, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up. I walk in. Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn sinds vanochtend meer dan 100 doden gevallen. Dat meldt Al Jazeera op basis van medische bronnen. Gisteren vielen er in Gaza ook al tientallen doden. Door de sancties van president Trump kan het internationaal strafhof in Den Haag zijn werk niet meer doen. De VS nam maatregelen omdat het strafhof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. De politie heeft in Barcelona een man opgepakt in een drugzaak. Hij zou tenminste 44,5 miljoen euro hebben witgewassen... en handelen in hash en cocaïne.